5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht doelen bestookt in de Gazastrook, dat meldt persbureau Reuters. Het was de eerste aanval op Gaza sinds de wapenstilstand van half mei. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niks bekend. Volgens Israël was de luchtaanval gericht op Hamas als vergelding voor de brandballonnen die gisteren werden opgelaten vanuit Gaza. Door deze ballonnen brak op verschillende plaatsen in Israël brand uit. Het memo van Pieter Omzicht is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving, melden ANP en het Nederlands Dagblad. CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij heeft dat gisteren gezegd in een Zoom-vergadering na een gesprek met Omzicht. In dezelfde Zoom-vergadering deelde CDA-leider Hoekstra met honderden CDA-leden persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Omzicht. Het ANP en het Nederlands Dagblad waren toegelaten tot het digitale gesprek, maar volgens het CDA was dat niet de bedoeling. Door de coronacrisis is de winkelleegstand in veel binnensteden snel opgelopen. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Vooral in de grote steden is de leegstand toegenomen. In Eindhoven staat op dit moment ruim 9% van de winkels leeg. Twee jaar geleden was dat nog zo'n 6 In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwde zes grote steden voor verloedering van de winkelstraten. Zo zou er sprake zijn van gigantische omzetverliezen en leegstand die in sommige winkelstraten oploopt tot 40 het aantal winkels in Nederland krimpt al jaren. Vorig jaar nam het aantal fysieke winkels met bijna 900 af, al dus het CBS. De Tweede Kamer wil dat Siewert van Liende en zijn zakenpartners... het geld dat ze verdiend hebben aan hun deal met de mondkapjes terugstorten. De Kamer nam een motie aan van Denk... waarin staat dat de drie zich op oneigenlijke gronden hebben verrijkt. Ze krijgen het verzoek om 28 miljoen euro terug te geven aan de belastingbetaler. Het weer, vandaag is het droog, zonnig en warm. In de middag ontstaan wat stapelwolken. Het wordt met 27 tot 31 graden tropisch heet. Ook donderdag wordt het tropisch warm, met later op de dag kans op onweer.